Crank it up, crank it up. Let's turn things up a little. this thing going on for you. Let's keep this music. Mother. Night is falling like a stone. Are you gone or are you with me? In my heart, I'll never know. If I close my eyes, I see you. Feel your foot. CFM Zandvoort. See it in the house. Met DJ Kid Massive in de mix. Helaas zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van See It. Leuk dat je hebt geluisterd. Je hebt natuurlijk alle hete party nieuwtjes eh, kunnen horen. En natuurlijk de Party Guide. Om 5 voor 10. Volgende week vrijdag zijn we er helaas een weekje niet. Maar niet getreurd. De week daarna Kom weer gezellig bij jou over de vloer met See It In The House.